Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Rode Kruis is het leidingenwerk zo goed als vernietigd. De hulporganisatie vreest een enorm watertekort voor de hele bevolking van de Gazastrook, die anderhalf miljoen inwoners stelt. De Hollandse kip van Albert Heijn is minder verantwoord dan de supermarktketen beweert, stelde de reclamecodecommissie. Wakker Dier had een klacht ingediend omdat Albert Heijn de kip verkoopt als verantwoorde vervanger van de gewone kip, terwijl de leefomstandigheden nauwelijks beter zijn dan die van plofkippen. De reclamecodecommissie vindt dat Albert Heijn niet kan stellen dat de Hollandse kip 100% verantwoord is. Uitspraken van de commissie zijn niet bindend. De organisatie van de Vierdaagse waarschuwt wandelaars voor de warmte later deze week. Het kan dan 30 graden worden. Donderdag en vrijdag komen er extra tappunten voor water op de laatste kilometers van de Mars. Ook wordt de bezetting van de EHBO-punten uitgebreid. Bezoekers van het WK voetbal hebben alleen al in Rio de Janeiro anderhalf miljard euro uitgegeven. Volgens de gemeente Rio is dat vier keer meer dan van tevoren gedacht. De gemeente heeft uitgerekend dat 886.000 mensen de stad hebben bezocht, onder wie ruim 470.000 buitenlanders. De meeste van hen kwamen uit Argentinië. Toen besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 13 graden en kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen valt er nog een enkele bui in het zuidoosten. Verder droog en schijnt de zon geregeld.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 Aan Palestijnse kant zouden in acht dagen tijd bij raketaanvallen 192 doden zijn gevallen. Honderdduizenden inwoners van de Gazastrook zitten zonder water door de Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Rode Kruis is het Leidingennetwerk zo goed als vernietigd. De hulporganisatie vreest een enorm watertekort voor de